7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De boze boeren die dagenlang de wegen in Frankrijk hebben geblokkeerd... voeren nu actie bij melkfabrieken en supermarkten. De blokkades op de wegen hebben de Nederlandse transportsector... ongeveer 12 miljoen euro gekost. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. De boeren vinden dat ze te weinig krijgen voor hun producten. Een vrouw van 23 die woensdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk met een afwasmachine is vanochtend aan haar verwondingen overleden. Ze kwam tijdens haar werk bij een groothandel met haar haren in de machine terecht en sindsdien lag ze in coma. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De omstreden presidentsverkiezingen in Burundi zijn zoals verwacht gewonnen door de zittende machthebber Nkurunziza. Volgens de officiële uitslag heeft hij dinsdag ruim 69% van de stemmen gehaald. De president begint aan zijn derde ambtstermijn van vijf jaar en dat is volgens tegenstanders in strijd met de grondwet. De internationale gemeenschap noemt de verkiezingen ongeloofwaardig. Tegenkandidaten van de president zouden met geweld zijn geïntimideerd. En onafhankelijke media zou het werk onmogelijk zijn gemaakt. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben gedreigd met sancties als Nkurunziza inderdaad weer president wordt. Vincenzo Nibali heeft de negentiende rit in de Tour de, de France gewonnen. De Italiaanse toerwinnaar van vorig jaar liet in de derde van vier Alpen-etappes vluchtmaat Roland achter zich op de slot klim en bereikte daarna in zijn eentje de top. Tweede werd Quintana, Chris Froome werd derde, Robert Geesink en Bauke Mollema kwamen met de andere klassementsrenners binnen. Geesink staat nu zesde en Mollema achtste. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het regenen. En morgenochtend is er afwisselend zon, maar er zijn ook wolken en buien. Eerst wordt het nog 20 graden. Geleidelijk aan gaat het gestaag regenen. En dan gaat het ook fors harder waaien. Aan de kust kan dat toenemen tot een noordwesterstorm. In de regen wordt het niet warmer dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn alle files opgelost. Alleen op de A16 nog wat drukte van Breda naar Rotterdam. Vanwege de werkzaamheden daar. Bij Knoop het Ridderkerk 3 kilometer.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 do the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. King Kong Fire. Me, I beat up a song song, buzzing in my head, my head like a bomb dome.